Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een bootongeluk voor de Tunesië zijn gisteren mogelijk veel meer migranten omgekomen dan eerder werd gemeld. Gisteren werd er rekening gehouden met 48 doden, maar de Internationale Organisatie voor Migratie gaat nu uit van 110 slachtoffers. Tientallen mensen zijn vermist. Op de gezonken boot zaten voornamelijk Tunesiërs. De kustwacht haalde ongeveer 70 migranten levend uit het water. De asielzoekers die in Amsterdam-Oost 22 panden hadden geraakt... zijn de woningen aan het verlaten. Ze waren er eind maart ingetrokken. De groep We Are Here zwerft al vijf jaar door Amsterdam... en bestaat uit tientallen asielzoekers. Veel van hen hebben geen papieren en geen recht op opvang. Ze hadden tot vandaag om de woningen te verlaten... anders dreigde een spoedontruiming. Ajax vindt niet dat het aansprakelijk kan worden gesteld... voor het hersenletsel van speler Abdelhak Nouri... De club reageert daarmee op het besluit van de familie van de voetballer... om naar de arbitragecommissie van de KNVB te stappen. De familie zegt dat de medische staf niet adequaat handelde... toen Nouri bij een oefenwedstrijd in elkaar zakte. Denemarken wil een hek van 70 kilometer lang bouwen... om wilde zwijnen uit Duitsland tegen te houden. Die kunnen een virus bij zich dragen dat dodelijk is voor varkens. De dieren zijn een belangrijk exportproduct voor Denemarken... De bouw van het hek moet in het najaar beginnen en kost ruim 10 miljoen euro. Of het werkt is nog maar de vraag, omdat zwijnen ook goed kunnen zwemmen. Tennister Serena Williams komt vanmiddag op Roland Garros niet in actie tegen Maria Sharapova. De 36-jarige Amerikaanse maakte dat kort voor de wedstrijd bekend op een persconferentie. Williams heeft te veel last van een blessure aan haar borstspier. De voormalige nummer 1 van de wereld meldde zich eerder al af voor de gravel-toernooien van Rome en Madrid.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 I hope that's how it stays. Now I'm deep inside love, I'm still breathing. She is holding my heart in her hand. I'm the closest I've been to believing this could be love for. Young money, young money, young money, young money.